We hoorden de knallen en we dachten al gelijk van, dat is fout. Het is een weer een plofkraak. Ik vind, voor mijn moeder vind ik het het ergste. Mijn moeder woont alleen en ja, die vindt dat wel heel eng. Dus ik ben blij dat we nou beide waren. Maar ja, we zijn niet altijd hier natuurlijk, dus ik vind dat wel eng. 20 huizen werden ontruimd, maar inmiddels mogen de bewoners hun flat weer in. Bij een kippenbedrijf in Lunteren in Gelderland is vogelgriep ontdekt. 5000 kippen worden gedood en ook de dieren op zeven andere pluimveebedrijven in de buurt worden geruimd. Landbouwminister Staghouwer zegt dat we er rekening mee moeten houden dat de vogelgriep ook de rest van het jaar in Nederland is. In het Amerikaanse Pennsylvania is een auto ingereden op een groep mensen bij een bar. Twee mensen overleefden dat niet, 17 anderen raakten gewond. In die bar was net een benefietavond bezig voor nabestaanden van een brand eerder deze maand politie gaat ervan uit dat de bestuurder expres op de groep inreed. Wie het is en waarom hij het heeft gedaan, weten we niet. En Tom Holland zit voorlopig niet op Twitter en Insta. De acteur, die je kunt kennen als Spider-Man, heeft de apps van zijn telefoon gegooid omdat hij er somber van werd. I have taken a break from social media uh, for my mental health. Because I find Instagram and Twitter to be overstimulating, to be uh, overwhelming. I get caught up and I spiral when I read things about me online. Um, and ultimately, it's very detrimental to, to my mental state. So I decided to take a step back and delete the app. Tom Holland is niet de eerste beroemdheid die praat over zijn mentale gezondheid. Zo annuleerde Sean Mendes laatst zijn wereldtournee. Hij wil het even rustig aandoen en zit in therapie. Het weer, voorlopig even de laatste tropische dag... met vanmiddag temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Vanavond kans op een onweersbuitje. Morgen opnieuw warm, maar niet zo warm als vandaag. 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk ter hoogte van Zand op de A7.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 Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz escucha. Te rodea la envidia y también la hipocresía.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 Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores cuando se inmala su vela, cuando se inmala doctores cuando se inmala dolores, cuando se inmala cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 Till that morning, come up, baby. There's nothing gonna harm you, girl with a zombie and a daddy stand by. a tear falling from your eye. Oh! get lonely every time I think about the highs. Yeah, mess me around now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end. my tables back around. So easy, you got the control. control. Just hearing your speakers gets me kinda crazy, kinda foolish, foolish. I know yeah. that ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.